Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Braziliaanse stad in Colombia. Twee vliegtuigen brachten lichamen terug. Een militaire erewacht stond de kisten in de stromende regen op te wachten. Vervolgens was er een afscheidsplechtigheid in het stadion van de club Chapecoense. Daar waren zo'n 20.000 mensen, onder wie nabestaanden. Buiten stonden nog eens 80.000 man. Bij de vliegtuigcrash bij Medellin in Colombia kwamen 71 mensen om het leven, maar zes inzittenden overleefden de ramp. Premier Rutte heeft op een congres voor Europese liberalen in Warschau gewaarschuwd voor het uiteenvallen van Europa. Als politici de zorgen van burgers niet serieus nemen. Hij vindt dat Europese politici moeten ophouden met het streven naar verdere Europese integratie terwijl grote problemen zoals migratie en een achterlopende economie nog niet zijn opgelost. Code geel geldt nu voor het hele land. Het KNMI waarschuwde eerder vanavond voor dichte tot zeer dichte mist in het zuiden en oosten van het land. Maar het kan nu overal voorkomen, behalve op de Wadden en in Zeeland. Volgens de Weerdienst kan het zicht lokaal minder dan 200 meter zijn. Code geel is van kracht tot morgenochtend 10 uur. Voetbal in de eredivisie heeft PSV punten laten liggen door gelijk te spelen tegen Rode JC. In Kerkrade kwamen beide clubs niet verder dan 0-0. Excelsior speelde op eigen veld met 3-3 gelijk tegen AZ. Heerenveen won eerder vanavond van hekkensluiter Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 3-1 voor de Friese. Er is nog één wedstrijd aan de gang, die van Vitesse tegen Pek Zwolle. Het weer vannacht gaat het een paar graden vriezen.